Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Chinese kunstenaar Ai Weiwei krijgt toch een Brits visum voor zes maanden. Minister May van Binnenlandse Zaken draait een eerdere beslissing terug. Ai had aanvankelijk geen visum gekregen omdat hij in zijn aanvraag niet open zou zijn geweest over zijn veroordeling eerder in China. In werkelijkheid heeft Ai alleen maar vastgezeten, hij werd nooit veroordeeld. De Britse regering heeft Ai Weiwei excuses aangeboden. Er is geen chroom 6 aangetroffen in gebouwen van het voormalige NAVO-depot in Ter Apel. De GGD heeft daar onderzoek gedaan om vast te stellen of er gezondheidsrisico's zijn voor mensen die momenteel in de gebouwen werken. De GGD inspecteert alle voormalige NAVO-depots waar met kankerverwekkende chroomverf is gewerkt. Veel oud-medewerkers van Defensie zijn ziek geworden nadat ze jarenlang zijn blootgesteld aan chroom 6. De politierechter heeft de 22-jarige politiek activist Said R. veroordeeld tot zes maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk, voor zijn aandeel in de rellen in de Schilderswijk een maand geleden. Er liep tegen de lamp omdat hij op zijn Facebookpagina een foto van zichzelf tijdens de rellen had geplaatst. Daarna bleek uit videobeelden dat hij op de eerste avond van de rellen stenen had gegooid naar de politie en een bouwkeet in een straatvuur had geduwd. Eerder werden al 18 andere relschoppers veroordeeld tot lichte zelfstraffen en worden nog meerdere verdachten gezocht. De politie heeft foto's van hen op internet gezet. Duitsland gaat de 96-jarige Amerikaan Michael Kauchok, Karkov... die wordt verdacht van gruweldaden in de Tweede Wereldoorlog, niet vervolgen. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie is hij te zwak voor een proces. Karkovs verhuisde in 1949 naar de VS, waar hij twee jaar geleden werd ontdekt door de pers. Daarop besloot het Duitse OM een onderzoek naar hem in te stellen. Het weer vanavond klaart het verder op en koelt het flink af. Morgen is het een droge, zonnige dag. Het wordt tussen de 20 en 23 graden. Zondag waarschijnlijk nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.